Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De meeste verdachten van de aanrandingen met oud en nieuw in Keulen waren Syriërs. Dat zeggen anonieme agenten tegen het blad Weltam Zontaak. Slechts een klein deel was van Noord-Afrikaanse afkomst. De agenten zeggen dat de korpsleiding de waarheid heeft verbloemd. De meeste daders zouden pas een paar maanden in Duitsland zijn. De ijzel van deze week in de noordelijke provincies kost het bedrijfsleven tientallen miljoenen euro's, zegt werkgeversvereniging VNO-NCW. Winkels zijn onbereikbaar voor klanten, boeren kunnen hun melk niet kwijt... en supermarkten kunnen maar moeilijk worden bevoorraad. Verder lijden bedrijven schade doordat werknemers die niet op hun werk kunnen komen... wel moeten worden doorbetaald. De man die in Parijs agenten aanviel met een mes had een papier bij zich met erop een IS-embleem en Arabische teksten. De zaak wordt onderzocht door terreurexperts. De aanvaller werd door de politie doodgeschoten. Hij leek ook een bomgordel te dragen, maar die bleek nep. Het is vandaag precies een jaar na de aanslag in Parijs op het blad Charlie Hebdo. In Capella aan de IJssel is vanmiddag een baby geboren in een auto bij een tankstation. De ouders waren onderweg naar het ziekenhuis, maar de baby kwam al. Politieagenten hielpen bij de bevalling, die vlot verliep. Het meisje werd warm gehouden met dekens uit de politieauto. Later werden moeder en dochter alsnog met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ze maken het goed. De Nederlandse volleybaldames hebben zich geplaatst voor de halve finales van het Olympisch kwalificatietoernooi. Ze versloegen Kroatië en werden daarmee groepswinnaar. Met een plek in de halve finales heeft Oranje zicht op deelname aan de Olympische Spelen. De winnaar van het kwalificatietoernooi plaatst zich direct. De nummers 2 en 3 kunnen zich later nog kwalificeren. Het weer. Op steeds meer plaatsen regent het. In het noordoosten kan eerst nog natte sneeuw of ijzel vallen. Die gaat vanavond ook over in regen. De vorst verdwijnt dan en vanuit het westen wordt het droog. Morgen is het droog en zonnig met maxima van 5 tot 8 graden. In het weekend veel bewolking met van tijd tot tijd regen en een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is een vrij drukke spits, dat komt ook door ongelukken. Op de A1 van Amsterdam de Amersfoort staat tussen Naarden en Afrit 10 kilometer file... A 1 van, Amersfoort, van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld 8 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam voor knooppunt Prins Klausplein 7 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk. De andere kant op, op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en Roedevaartsveen 12 kilometer. Daar is de linkerrijstrook dicht, nog dicht na een aanrijding. A9 Diemen richting Alkmaar voor knooppunt Badhoevedorp 6 op de ring van Amsterdam tussen Osdorp en Knoop het Watergrasmeer 10 kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag is de vertraging ruim 20 minuten. Op de A27 van Utrecht naar Almere tussen knooppunt Lunetten en Beeldhoven staat 6 kilometer. En op de A27 van Utrecht naar Breda voor knooppunt Gorkum 15 kilometer file met een half uur vertraging.